Een uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De stijging van de CO2-uitstoot vorig jaar is een eenmalig fenomeen. Dat zegt minister Kamp over de nieuwe cijfers van het CBS. Daaruit blijkt dat de uitstoot vorig jaar 5% hoger was dan in 2014. Komt onder meer doordat kolencentrales toen een record aantal kolen verbruikten. Volgens Kamp zal de CO2-uitstoot weer afnemen als 510 van de kolencentrales in Nederland gesloten zijn. Drie zijn dit jaar al dichtgegaan en de andere twee volgen op 1 juli volgend jaar. Het Verenigd Koninkrijk zal zonder uitstel de Europese Unie verlaten. Dat heeft minister Davis, die over de brexit-onderhandelingen gaat, gezegd in het Lagerhuis. De minister zei dat de Britten zo snel mogelijk een officieel verzoek tot uittreding gaan indienen, maar noemde geen datum. Eerder schreef het Britse dagblad The Times dat het Verenigd Koninkrijk mogelijk pas laat in 2019 uit de EU vertrekt. De politie heeft een asielzoeker van 33 opgepakt voor een zedenmisdrijf van afgelopen weekend in Kampen. De man zou een meisje van 17 s'nachts van haar fiets hebben getrokken en hebben aangerand. De asielzoeker woont in een AZC in Dronten. Hij werd gisteravond opgepakt samen met een vrouw die op dat moment bij hem was. De politie onderzoekt of zij betrokken was bij de aanranding. Waar de twee vandaan komen is niet bekendgemaakt. Datingsite Second Love zendt overdag geen reclame meer uit bij de publieke omroep. Dat heeft staatssecretaris Dekker laten weten aan de Kamer. Het bedrijf achter Second Love heeft met de ster afgesproken dat de spotjes alleen na 9 uur s avonds worden uitgezonden op radio en tv. Dan kijken en luisteren er minder kinderen. De afspraak werd begin dit jaar gemaakt, ook na druk vanuit de politiek. De SGP wilde de reclames laten verbieden omdat Second Love zich richt op mensen die al een relatie hebben, maar daarnaast nog een partner zoeken.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 Dus tijd voor CFM Cinema. Samenstelling en presentatie Auko B. Ja, op deze mooie maandagavond is het toch tijd om wat filmmuziek eh, te gaan beluisteren. Films, eerste uur, Someone Like You. Eh, fast Break, eh, Ride with the Devil. Ja, is het weer maandag? Dat gaat de tijd sneller. En gelukkig was het weer, wordt het weer mooi weer. Ik ben een mooie nazomer zou ik bijna zeggen. Dus geniet ervan. Eh, maar eerst wat mooie muziek. En eh, dan kom ik uit bij de nieuwe hit van de maand. Dat is uit de film Peter en de Draak. En dat is een mooi nummertje. Dat wordt gespeeld door de violiste Lindsey Sterling. En wordt gezongen door een eh, singer-songwriter Andrew McMahon. Something Wild. You had your maps drawn. You had other plans to hang your hopes on. Every road that led you down felt so wrong. So you found another way. You've got a big heart. The way you see the world, it got you this far. You might have some bruises and a few. know you're gonna be okay. And even though you're scared, you're stronger than you know. If you're lost out where the lights are blinding, caught in all. allemaal uit de film Peter en, eh, Peter en de Draak. En het werd eh, op de viool gespeeld Lindsay Sterling en gezongen door Andrew McMahon. Eh, ja, het heeft wel hitpotentie, dus wie weet. Volgens mij komt de film 5 oktober uit. En dan een film uit de oude doos, You Light Up My Life. Casey Sisek voor de soundtrack You Light Up My Life. En in de film werd het uh, door een actrice, Didi Con heette ze. ooit nog een hit geworden in uitvoering van Debbie Boone, dochter van Pat Boone. En eh, nu tijd voor de film Someone eh, I Like. feel this way, the way I feel about you. As soon as I wake up, every night, every day, I know that it's you I need to take the blues. be that we can say so much without words? Bless you and bless me. Bless the bees and the birds. I've got to be near you every night Into Madness uit de film Someone Like You. Een film die aanstaande dinsdag 6 eh, september op televisie komt. Een romantische comedy. En dat gaat over een... Eh, Jane Goodale heeft een relatie met haar baas Ray. Als hij haar onverwachts aan de kant zet... begint Jane een uitvoerige studie naar het mannelijk gedrag. Nou, er zit grappige muziek in. Onder andere deze van Van Morrison. Someone Like You. exactly like you. I've been traveling all around the world, waiting for you to come through. Someone like you make it all worthwhile. Someone like you keep me. Safe find someone exactly like you. I've been traveling a hard road. They've been looking for someone exactly like you. waiting for the light to come shining through someone like you. Make it all worthwhile, someone like you. Make me satisfied, someone exactly like you. I've been doing some soul searching Find out where you were at I've been up and down the highway In all kinds of foreign lands Someone like you Make it all worthwhile Someone Like You. Dinsdag, half negen, RTL 8. Ben Morrison. Maar ook nog deze, die is ook leuk. Time a Hole. Wuda Kuda Shuda. die gaat helaas niet lukken. Dan moeten we toch over naar de volgende uit het rijtje wat ik heb staan. En dat is ook een hele bekende. Dat is uit de film Fast Break. En dus even kijken welk nummer we daarvan gaan draaien. Ja, dan eerst maar even uit de film eh, La Vita e Bella. gelukkig heb ik hem gevonden. Het film Fastbreak, een hele bekende. With You, I'm Born Again. Je kent het vast wel. Billy Preston en Sarita. Come bring me your softness Comfort me through all this madness Woman, don't you know with you I'm born again. Come give me your sweetness. Now there's you, there is no weakness. Lying safe within your arms, I'm born again. I was half, not whole instead with none. Come show me your kindness. In your arms, I know I'll find this. Woman, don't you know if you I'm born again. put me through all this madness. Woman, don't you know with you I'm born again? van Zandvoort. Ja, je luistert naar CFM Cinema. Mijn naam is Auko en eh, we draaien filmmuziek en daar gaan we lekker mee door. Ik, ga iets kijken wat ik uh, eh, hierachter zit En dat is wel dat is eh, de instrumentale versie van het nummer With You, I'm Born Again. Het komt allemaal uit de film Fast Break, een film uit 1979, een comedy Gaat over een basketbal. Maar deze muziek is gecomponeerd door David Shire. Daar ben ik een enorme fan van. De instrumentale versie. Ja, mooie klanken van David Shire. En dat zijn ook deze klanken uit de film Postman Pit. Dat verhaal van die postbode in Engeland. Eens even kijken hoor. Waar ik, die, oh, die, ik heb hem hier staan. Postman Pit. Postman Pat, Postman Pat, and his black and white cat. Early in the morning, just as day is dawning, he picks up all the post bags in his van. Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat, and his black and white cat. All the birds are singing, and the day is just and his black and white cat zijn de avonturen van Postman Pat, een uh, postbode in het dorpje Greendale. Ja, ik kwam uit een Mr. Bean show herinneren dat hij ooit een keer een klein kind opsluit in zo'n eh, ja, zo'n soort schutmachine die je in winkelcentrum ziet staan. En hij gooit er een paar pond in zodat die baby daar een hele tijd in kan zitten. En dan zie je allerlei mensen wachten. En daar speelt ook deze muziek. Ja, ik doe nog een serie. Een serie van eh, Elliot Ness, The Intouchables. Ja, een echte crime fighter, die Elliot Ness. Maar we zijn bezig wat eh, tunes uit filmprogramma's te draaien. dit is ook een hele bekende. dat is natuurlijk eh, de bekende Mr. Selfridges. En vind je deze muziek leuk, dan moet je zeker twee uur luisteren. Want dan is ook het meer van deze splinternieuwe cd draaien van eh, Selfridges tv-serie. Ik zet eens even kijken wat we eh, als volgende erop kunnen zetten. iets moois. september, Mark Isham. Ja, film Septembers of Shiraz. hebben een wat verschillende films op de rol staan. Ik zie hieronder de eh, Green Lantern. Eh, eh, dat is ook een aardig film die van de week op televisie komt. Daar zal ik ook iets uit draaien. De Green Lantern. Muziek. James Newton Howard. Green Lantern is aanstaande dinsdag op televisie om half negen op Veronica. En de eh, aardige film. komende zaterdag is het eh, cultuurweekend in Haarlem. En daar zijn allerlei evenementen te bezoeken. En dat is in de toneelschuur ook van alles te doen. En ik zag dat s'avonds daar twee keer optreden de B-Movie Orchestra. En dat, eh, dat kan je toch niet aan je voorbij laten gaan. Volgens mij is dat nog gratis ook die avond. Dus je moet zeker eens even gaan kijken, toneelschuur. Een uitgebreid programma met onder andere de B-Movie Orchestra. Aanstaande zaterdag, toneelschuur Haarlem. Ik geloof dat half acht een optreden staat. Orchestra. En het nummer heet eh, Christie. En dat komt voor de cd'tje Dr. Jekyll en Sister Hyde. Nou, dit eh, grappige orkestje wat crime jazz, uh, licht erotische muziek en de western muziek speelt. En dat wordt vaak begeleid door allerlei films die ze op de achtergrond projecteren. Aanstaande zaterdag in de toneelschuur in Haarlem tijdens Cultuurweekend te bekijken. Ik dacht om half acht en om half tien een optredentje. Dus wie weet ga je daar naartoe en kan je daar genieten. Uh, dan hebben we nog wat westernmuziek te goed natuurlijk. En het is een hele mooie western deze keer. Het is uit de film eh, Ride with the Devil. Eh, deze soundtrack is gewaardeerd met vijf sterren. in de, ja, de sound, trouwens de film ook. De film Ride with the Devil is een, eh, een, een film van Ang Lee. Eh, een, hoge waardering. En die, deze film is aanstaande vrijdag 9 september om vijf over 1 s'nachts op televisie. RTL 8, dus laat de recorder maar lekker draaien en neem hem op je gemak op en bekijk hem. Want het is meer dan de moeite waard. McLeod, A Real. Eh, Ride with the Devil. Het verhaal is eh, als volgt. Eh, het is 1862 en op een landgoed in de zuidelijk Missouri... ziet er tijdens een zonovergrote huwelijk plezant genoeg uit. Maar de schijn bedriegt. De vrienden Jack en Jake zien even later dat Noordelingen alles in brand steken. De maten sluiten zich aan bij een groep rebellerende zuidelijke. Een bloedige strijd volgt waarin de motieven van individuele, individuen wijd uiteenlopen... Ride with the Devil is traag als het leven in de zuidelijke VS. Maar sleept je dankzij uh, de topacteurs en de geniale regisseur mee. En laat ontroeren de mooie beelden zien over een hartverscheurende tijd. Nou, dat is niet misselijk natuurlijk. Dus laat de recorder eh, draaien of ga zelf lekker kijken. Eén van 1 tot 3 ben dan onder de pannen. Eh, de muziek is van Michael Denna. ZFM. uh, kwart voor tien draaien altijd westernmuziek. En dat is deze keer de film Ride with the Devil. Uh, film van eh, Eng Lee en de muziek van Michael Denna. En we draaien gewoon een aantal nummers. Dit, het nummer wat nu komt is de finale. laatste track eh, van deze cd eh, wordt gezongen door Jewel. En eh, ja, dit is allemaal uit de film Ride with the Devil. Aanstaande vrijdag om vijf over eens nachts op televisie. Laten recorder draaien zou ik zeggen. Jewel. What simple is true. uur van CFM Cinema. Eh, twee uur komt er zo aan, na de klok van tiende... met muziek van uh, Intouchable, Anger Management, Kunden. The Light Between Oceans, een nieuwe film... met muziek van Alexander Despla.